spoedige start. Raymond Seré met het Journaal. In Nigeria zijn tientallen doden gevallen bij twee zelfmoordaanslagen in de noordoostelijke stad Madagali. Twee vrouwen bliezen zichzelf op aan weerszijden van de markt... waardoor zeker 30 doden vielen en 60 gewonden. Volgens sommige bronnen waren de daders meisjes. Waarschijnlijk zit de terreurbeweging Boko Haram achter de aanslag. Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten onderzoeken de cyberaanvallen tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne. President Obama heeft erom gevraagd. Tijdens de campagne werden onder meer de Democratische Partij en de mailbox van Clintons campagneleider Podesta gehackt. Amerikaanse inlichtingendiensten beschuldigden in oktober Rusland van het goedkeuren of uitvoeren van de aanvallen. Die zouden zijn bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden. Lodewijk Asscher wordt de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid bij de Kamerverkiezingen in maart. Hij kreeg ruim 54% van de stemmen en Diederik Samson kreeg 45% van de stemmen. Samson is per direct geen partijleider meer en heeft besloten dat hij naar aanleiding van de uitslag maandag ook het fractievoorzitterschap van de PvdA neerlegt en per direct vertrekt uit de Tweede Kamer. De supporters van ADO Den Haag zijn door de FIFA genomineerd voor de FIFA Fan Award. Een panel van de bond koos de knuffelregen tijdens het uitduel met Feyenoord als een van de mooiste fanmomenten van het jaar. In de twaalfde minuut van de wedstrijd gooiden de fans van ADO honderden knuffels in het vak onder het uitvak. En daar zaten zieke kinderen uit het Sofia kinderziekenhuis. De andere twee genomineerden zijn de supporters van IJsland, die tijdens het EK indruk maakten met hun eigen Hakka-ceremonie... en de supporters van Borussia Dortmund en Liverpool... die samen You Never Walk Alone zongen. En dan het weer. Het is bewolkt. Vanavond, vannacht laat. Plaatselijk wat regen, het koelt niet verder af dan 4 tot 9 graden. Morgen opnieuw vrij zacht voor de tijd van het jaar met zo'n 10 graden. Vanuit het noordwesten gaat het op steeds meer plaatsen van tijd tot tijd regenen of motregenen.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 Tussen Voorthuizen en Knoop het Hoevelaken 6 kilometer en een half uur oponthoud. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Knoop het Gouwen 11 kilometer door een ongeluk. Daar is de weg ook weer vrij. Op de A15 Nijmegen-Gorkum 2 kilometer bij Arkel na een aanrijding. De A20-hoek van Holland-Gouda bij Terbrechtseplein 3 kilometer. Daar is ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En op de A27 Breda-Utrecht zijn in beide richtingen rijstroken dicht bij Lexmond.